but I'm a better liar than she is. She says, I don't want nobody else. I love you. She's lying. There won't be somebody. van Zandvoort, op 106.9 FM. place to go. Hell no place to go. Darling, Hell no place to go.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 Volgens Juncker is er een groot verlangen om Griekenland binnen de eurozone te houden. Absoluut niemand stuurde het debat in de richting van Grieks exit. Minister De Jager herhaalde na afloop van de vergadering dat Griekenland zich aan de afspraken moet houden. Hij zei dat de voorwaarden voor steun aan de Grieken bekend zijn en dat de ellende niet te overzien is als Griekenland niet doorzet. De Griekse bevolking verdient het volgens het jager dat er een regering komt die aan de toekomst denkt. Boekdistributeur en groothandel Libridis in Sittard heeft faillissement aangevraagd. Het bedrijf verkeerde al tijden in zwaar weer doordat de verkoop van boeken daalt. De hele boekenbranche wordt daardoor getroffen. Vorige maand werd boekenhandelketen Selectus op het nippertje van een faillissement gered. Bij Libridis werken ruim 200 mensen. De Zwitserse sportman Ernst Brommeis, die als eerste mens van de bron naar de monding van de Rijn wilde zwemmen, heeft zijn recordpoging gestaakt. Hij zal de rest van de route in een kajak afleggen. Brommeis zwom vandaag in 10,5 uur de 70 kilometer van Basel naar het Zuid-Duitse Breisach. Na aankomst zei hij dat het een vergissing was om te denken dat men de hele Rijn kon afzwemmen. Hij heeft daar 426 van de 1230 kilometer op zitten. De Zwitser van 44 vertrok op 2 mei in een meer bij het Zwitserse bergdorp Andermatt. Brommeis wil wil met zijn tocht aandacht vragen voor schoon water. Het weer. Vannacht breidt een gebied met neerslag zich geleidelijk vanuit het noordwesten uit over het land. Morgen veel bewolking, geregeld buien en af en toe zon. Het wordt maximaal 13 graden. Ook na morgen buien. Tegen het weekend wordt het zachter en droger. Dit was het. En... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv.